Mariette Krol met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft telefonisch contact gehad met de Israëlische premier Bennett. Ze hebben onder meer gesproken over opmerkelijke uitspraak van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... die deze week beweerde dat Hitler Joods bloed had. Hij wilde daarmee suggereren dat ook president Zelensky, die Jood is, best een antisemiet en een nazi kan zijn... Zowel Oekraïne als Israël zijn daar kwaad over. Zelensky zei over het gesprek met Bennett dat hij ook vruchtbaar heeft onderhandeld. Waarover zei hij niet. Justitie in Guinea vervolgde afgezette president Alpha Condé voor moord, seksueel geweld en het laten verdwijnen van burgers tijdens protesten in 2020. Die braken uit nadat Condé had aangekondigd dat hij zich voor een derde termijn verkiesbaar wilde stellen. Ook de voormalige premier, de minister van Defensie en nog 24 anderen moeten terechtstaan vanwege de gewelddadigheden in het West-Afrikaanse land. De 84-jarige Condé heeft huisarrest. Hij werd vorig jaar afgezet door militairen. In heel Nederland zijn de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en daarna herdacht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden kort voor 8 uur de eerste krans op de Dam bij het Nationaal Monument. In veel toespraken werd stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Om 8 uur was het in het hele land twee minuten stil Behalve in Groningen. Daar duurde het luiden van de klokken te lang, waardoor de stilte er drie minuten te laat begon. En ook Real Madrid heeft de finale bereikt van de Champions League. De Spanjaarden wonnen vanavond de returnwedstrijd van Manchester City na verlenging met 3-1. En dat was voldoende na de 4-3-nederlaag vorige week in Engeland. In de finale op 28 mei treft Real Liverpool. Het weer, opklaringen, wat bewolking en vannacht een graad of 5. De komende dag vooral in de ochtend zon, later in het zuidoosten kans op een bui.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 Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd weer bij je, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op elke zijn veel dichterbij dan je eigenlijk denkt.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 Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. donne pas, non mais oui je sais, ton amour viendra Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie Y'a les couches, à les odeurs Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste Puis y'aura papy, y'aura mamie Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi Rira bien, ça t'arrivera aussi Tu verras c'est que du bonheur olhos odeiam.